Vijf uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Staatssecretaris Blokhuis laat een onderzoek doen naar het verplicht stellen van een jaarlijkse griepprik voor medewerkers in de zorg. Hij komt ermee tegemoet aan de wens van deskundigen die vinden dat er onder zorgpersoneel een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad moet zijn. Niet alleen medewerkers, maar ook patiënten zijn daardoor beter beschermd. Afgelopen winter was er een zware griepgolf die veel langer duurde dan normaal. Ongeveer 900.000 mensen werden ziek en er stierven toen zo'n 9.500 mensen meer dan normaal. Een 27-jarige man uit Den Haag wordt vervolgd vanwege betrokkenheid bij de dood van Orlando Boldewijn. De 17-jarige Orlando kwam in februari na een internetafspraak niet meer thuis. Na een anonieme tip vonden duikers zijn lichaam een week later in het water in de Haagse wijk Ipenburg. De man was al eerder verdacht in de zaak, maar hij werd na een paar dagen vrijgelaten. Hij bleef al die tijd wel verdachte. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van mishandeling met de dood tot gevolg... dood door schuld en het nalaten om hulp te verlenen. Na de zware overstroming op het Spaanse eiland Mallorca... wordt een Nederlandse vrouw van 80 vermist. Ze is een van de zes vermisten. Haar familie is op Mallorca en wordt bijgestaan door de Nederlandse consul. Bij de overstromingen die werden veroorzaakt door hevige regenval... kwamen zeker negen mensen om het leven, onder wie twee Britten. PvdA-europarlementariër Paul Tang trekt zich terug als kandidaatlijsttrekker van zijn partij bij de Europese verkiezingen. Daarmee maakt hij plaats voor eurocommissaris Frans Timmermans, die zich ook als kandidaat heeft gemeld. Tang zegt dat hij geen interne strijd binnen de PvdA wil. Frans Timmermans wil graag spitsenkandidaat worden... voor alle Europese sociaaldemocraten. Om zo kans te maken de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie te worden. Dat kan alleen als hij ook lijsttrekker is op de nationale kandidatenlijst van de PvdA. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het lang helder. Het wordt zo'n 11 graden. Morgenochtend valt in het zuiden wat lichte regen. Smiddags overal zon, het wordt 20 tot 24 graden.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 Na een ongeluk op de A7 Zaandam-Horen... een uur vertraging vanaf Zaandam tot Purmerend. zijn bergingswerkzaamheden, de linkerrijstrook is dicht... Verkeer naar Friesland rijdt het beste om via Flevoland. De A9 Amstelveen-Den Helder, voor Heilo een kwartier vertraging. En daarna nasleep van een ongeluk op de A10 Koenplein Nieuwemeer.